uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Fransen waren bij plannen om een aanslag te plegen op een kerk in Parijs. Een week geleden werd de hoofdverdachte al opgepakt... een 24-jarige Frans-Algerijnse student. Van twee van de drie medeverdachten zijn DNA-sporen gevonden... toen de politie het appartement van de student doorzocht. De man bleek een heel wapenarsenaal te hebben verzameld. Het lijkt erop dat hij contact heeft gehad met iemand in Syrië... die hem opdracht zou hebben gegeven om een kerk aan te vallen. Hij wordt ook verdacht van het doden van een vrouw. Haar lichaam werd vorige week kort voor zijn arrestatie gevonden in een auto. Ook de Duitse regering heeft de luchtvaartmaatschappijen vlak voor de ramp met vlucht MH17 niet gewaarschuwd voor de gevaren boven Oost-Oekraïne. Duitse diplomaten noemden de toestand in het Oekraïnse luchtruim zeer zorgwekkend vanwege het neerhalen van een Antonov transportvliegtuig. Maar de regering deed daar volgens Duitse media niets mee. Op de dag dat vlucht MH17 werd neergeschoten vlogen ook drie Duitse toestellen boven Oost-Oekraïne. één daarvan zelfs 20 minuten eerder. Volgens Duitse media had dus net zo goed een Duits toestel neergehaald kunnen worden. Op verschillende plaatsen wordt Koningsdag al volop gevierd. In Utrecht begon de vrijmarkt traditiegetrouw al om 6 uur s avonds. In sommige straten werd het zo druk dat de politie mensen opriep naar een andere plek te gaan. Ook in het centrum van Den Haag werden mensen af en toe tegengehouden omdat het te druk dreigde te worden. Maar grote incidenten zijn er nog niet geweest. Verder zijn onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Almere al festiviteiten voor Koningsdag begonnen. Het weer. Vannacht in het zuidoosten nog buien. Elders is het droog. Minima rond 7 graden. Koningsdag begint somber. Met in het zuidoosten eerst nog een bui.